Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Nederlandse baggerbedrijf Van Oort gaat voor de kust van Dubai een eiland bouwen. Het Naya Island is ongeveer 13 hectare groot en krijgt een kustlijn van 6 kilometer. Hiervoor moet Van Oort meer dan 28 miljoen kubieke meter zand opspuiten... en ongeveer 4,3 miljoen ton steen storten. Van Oort doet dat in opdracht van een investeringsmaatschappij. Het is niet de eerste keer dat Van Oort een grote klus uitvoert in Dubai. Eerder werkte het bedrijf al aan de twee schiereilanden in de vorm van een palmboom... en aan de kunstmatige eilandengroep The World voor de kust van Dubai. Bevolkingsonderzoek Nederland heeft tientallen telefoontjes binnengekregen van vrouwen die zich zorgen maken over hun gegevens die zijn gestolen. Het laboratorium dat gegevens van deelnemers aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker verzamelde, is gehackt geweest. En vandaag en morgen krijgen alle ruim 400.000 vrouwen die daar de dupe van zijn geworden een brief. Veel vrouwen zijn bang dat criminelen met hun gegevens aan de haal gaan. De Rotterdamse wethouder Ashbar wordt er niet langer van verdacht dat hij zijn eigen huis in brand heeft laten steken. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak geseponeerd. Het huis van de wethouder brandde in juli 2024 af. De man die voor de brandstichting is veroordeeld zei tijdens het onderzoek dat wethouder Aspar de uiteindelijke opdrachtgever was. Dat blijkt dus nu niet waar te zijn. De BBC heeft een documentaire over de laatste jaren van rocker Ozzy Osbourne op het laatste moment niet uitgezonden. De Britse omroep deed dat op verzoek van de familie, die gevraagd heeft om nog even met documentaire te wachten. Osbourne overleed vorige maand. In de documentaire werd hij en zijn gezin in de laatste drie jaar van zijn leven gevolgd. Het weer. Vanavond koelt het langzaam af, maar het blijft wel droog. Morgen eerst bewolking en in het noorden misschien wat regen. In de middag gaat de zon schijnen en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd druk bij Amsterdam. Op de A10 Zuid en Oost heb je een half uur vertraging richting het noorden... door de werkzaamheden daar... Verder sta je nog in de file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Velzen met een kwartiertijdverlies. En op de N202 is het heel druk van Amsterdam naar IJmuiden... voor de aansluiting met de A22.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 It's just about time for August to come hot footing it by. Can bet that I'm twelve times as happy as gals with only one man a year. And now is the time for that, baby, I'm here, your worries are over. Smile, and when we kiss, I know it won't be cold enough for winter for a long, long while. I belong to the man of the month club this July was only so so. But now that it's time for August, I've got 31 days to glow. Een hele goede morgen luisteraars. Hartelijk welkom bij ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Alko Beuving. En dan beginnen we altijd traditioneel getrouw met een nummer van de LP Calendar Girl van Julie London. En het was augustus. The Time for Orchestra heette dit. Fraaie nummertje. En eh, ja, wat gaan we doen deze uitzending? Nou, hele leuke, fijne jazzmuziek draaien. Klassiek, eh, eh, ook wat nieuw natuurlijk, heel nieuw. En ja, wat aandacht voor Nederlands talent, zou ik bijna zeggen. We kijken even terug op de bewogen jaren van Rob Franke en Jack van Pol. Kortom, van alles staat er op de rol. En ja, ik hoop dat het een leuke uitzending wordt. dan begin ik met een... een nou, laat ik hem gewoon August Evening. Een nummertje van Aker Bilk. Een bekende, eh, ja, u weet wel, die man met dat hoedje, gestreept vest, clarinet, eh, eh, dacht ik, speelde die. Ja, dat was natuurlijk Mr. Aker Bilk. Nou, Aker, dat is eigenlijk een uh, slangwoordje eh, voor vriend of eh, kameraad. En hij heet eigenlijk Bernard Stanley Bilk. Engelse klarinetist, veel bekend uit de Dixieland Jazz natuurlijk. Mooie muziek. En dat geldt ook voor deze dame die helemaal geen toelichting behoeft. east of the sun and west of the moon. We'll build a dream house of love, dear, near to the sun in the day, near to the moon at night. We'll live in a lovely way, dear, living on just you and I forever and a day.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 tune, east of the sun and west of the moon. Ja, natuurlijk. Billy Holiday met een echte klassieker. East of the Sun. Eh, ik, eh, onlangs was er een eh, nieuwe LCD uitgekomen van Joshua Redman. En dat, is een, dat mooie cd geworden. Eigenlijk alle nummers die daarop staan, die zijn meer dan de moeite waard. Ik ga eens even kijken of ik iets... ik dacht dat ik wat meegenomen had van hem. Oh ja, ik zie het al. Ik heb uitgezocht het nummer Icarus. En hij speelt natuurlijk zelf saxofoon. En op de trompet hoor je Skylar Tang. Eh, ook, eh, ja, die kan er ook wat van. Kom ze. Icarus, Joshua Redman, Words Fall Short, nieuwe cd. Sja Redman. En een eh, eh, dame op de trompet, tang. Eh, even kijken hoor. Wat ik, oh ja, ik weet al. Ja, Didi Bridgewater, daar ben ik ook wel een fan van. Die kan aardig zingen. En die heeft met Bill Charlap een mooi nummer op de cd gezet. Didi Bridgewater. Even kijken, hier heb ik het. Be Beginning to See the Light. Bekend nummertje. Staat op een... het was ooit bij Internationaal Jazz Dag, heb ik het ooit een keer gehoord. Eh, komt die, Didi Bridgewater, Bill Charlotte. never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. Now that the stars are in your eyes, honey, I see the light. I never went in for afterglow. Candlelight on the mistletoe but now, when you turn the lamp down low, oh, honey, I see the light. I used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and you caused a spark. That's a four alarm fire. Now I never made love my lamp shine. Never saw rainbows in my wine. Now that your lips are touching mine, honey, I see the light. I did a buzz, scoop you down, a bud, your double letter day, i lump, diddle Avant de la se doet ja de je do pa pa pa do pa la la la la yo ding dong. Ja do de chu de chu se do. Oh, darling, you know that I really feel it, baby. Oh, when you're coming towards me, oh, baby, I'm on bedoeling van dit programma is om ook altijd heel nieuw eh, muziek te laten horen. En dit is zeker nieuw. Het is ook een CD 2025. Bill Charlap en uh, eh, D.D. Bridgewater. Nou, we hadden in Nederland natuurlijk Edwin Rutte. Die kon ook aardig sketten, om het maar zo te zeggen. Maar deze dame kan het ook. Muziek kan echt verrassend zijn. En dat vond ik van deze LP zeker. Eh, wat minder verrassend is, is het volgende nummer. Eens even kijken waar ik dat had neergezet. Eh, Lee Morgan met een eh, fraaie eh, song. Lee Morgan. Hier heb ik hem. even kijken. Hier is die. Lee Morgan, Amerikaanse jazztrompetist en eh, componist... en eh, ja, een hardbop jongens eh, jongen, zal ik maar zeggen. dit kwam van een, een LP die eigenlijk later ook weer nog eens opnieuw uitgebracht is... en volgens mij niet zo lang geleden ook, Here's Lee Morgan. En de mensen die daarop spelen zijn niet de eerste de beste. Lee Morgan natuurlijk op trompet, Clifford Jordan tenor... saxofoon, winton Kelly piano, Paul Chambers bas... Art Blakely op de drum. Kortom, een eh, ja, heerlijke muziek vind ik dat altijd. En, en dit nummer, eh, even kijken, dit nummer van eh, Lee Morgan... Dat, is, dat kom ik ook tegen. I'm a fool to want you. Dus dat, dat speelde hij. Maar onlangs is er een cd uitgekomen van Ken Days Springs... En daar staat dit nummer ook op. Lady in Satin is natuurlijk een ode aan Billie Holiday. Andere uitvoering, zelfde titel. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can be true, a love that's there. to hold Lady in Setten, mooie cd van, eh, van Springs. Ehm, ja, iets heel anders. Een bekende figuur, Roland Kirk, meet Benny Cols Colson. Uh, dat, dat is ook een, eh, een leuke cd. Een, ja, 1963. Het is allemaal wel een beetje uit de oude doos. Maar ik vind, het nummer is heel bekend, kent iedereen. Dat was natuurlijk Ronald Kirk meets eh, Benny Colson... Uh, A Nightingale Sing in Berkeley Square. Mooi nummertje is dat ook. ligt lekker in het gehoor. Ehm, kom ik toe aan iets Nederlands. Een zangeres, een actrice, een musicalster. Gerry van der Klei heeft ooit een cd'tje gemaakt. eens even kijken hoe die ook alweer heet. Dan moet ik hem toch even opzoeken. Gerry van der Klei... Even kijken hoor. Hier heb ik hem. Eh, Make Someone Happy. Van een, een, een, eh, cd'tje Lovers and Friends uit 2012. Met een keur aan jazzmuzikanten. someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart the heart you sing to. One smile that cheers you. One face that lights when it nears you. One man you're to fame if you win it comes and goes in a minute where's the real stuff in life to cling to love is the answer someone to love is the answer once you Gerry van der Klei. Eh, eh, eh, prachtige cd, Lovers and Friends uit 2012. En als je kijkt wie er hierop meespelen... Harry Emily zie ik op de bas spelen. Jan Menu, bariton sax... ja, ik zie ook Ferdinand Povel, sax. John Engels, drums. Nou, de, de crème la crème van de Nederlandse jazz speelt hierop mee. En eh, dan, dan, eh, dan, zie ik eigenlijk, eh, denk ik dan aan het programma van Jazz in Zandvoort. Want dan zag ik ergens op een van die data Jan Menu bariton saxofoon spelen... met muziek van onder andere Gary Mulliken. Dat is pas in 9 november. Maar als je zin hebt in jazz live te beleven dan ben je 14 september van harte welkom weer bij Jazz in Zandvoort. Dan speelt Tijn Tommelen Kwartet. En dat, het thema is Celebrating the Great American Songbook. Dat kwartet staat uit, nou ik zal even Tijn Tommelen. Zang en gitaar, Harry Kanters op piano. Eh, Edwin Corsilius op de bas en Frits Landersberg op slagwerk. Nou, dat zijn een aantal lieden die wel vaker bij Jazz in Zandvoort geweest zijn. Dus ik zeg, noteer het vast op de kalender. 14 september gaat het weer beginnen. Jazz in Zandvoort. Eh, dan keer ik terug naar de jazz op ZFM op deze zondagochtend. En dan ga ik eens even kijken wat ik heb klaargezet. Dan kom ik terecht bij Casper Rietkerk. Casper Rietkerk is volgens mij een Nederlandse eh, jazzmuzikant. Casper Rietkerk, Casper... Kan ik die nou zo gauw vinden? Ja, hier heb ik hem. Uh, Until the End. Dat is van een, eh, hij heeft onlangs weer een cd uitgebracht. Maar dit is van zijn vorige cd. The Island. Casper Rietkerk. Ja, prachtige cd van Casper eh, eh, Rietkerk. Casper speelt zelf alt saxofoon en de eh, gitaar vond ik Benji Boon. En ja, prachtige cd is dit. Casper uh, Rietkerk is volgens mij naar Londen vertrokken. En uh, ja, heeft het daar toch aardig gemaakt. Uh, mooie, heeft onlangs nog weer een nieuwe cd uitgebracht. Maar die heb ik nog niet beluisterd. Dus daar kan ik weinig over zeggen. zeer de moeite waard. dan is dit ook leuk. Oh, oh, die heb ik al. Die heb ik al gehad. Ja, dat is een prachtig nummer, maar om hem maar nou twee keer te draaien, dat gaat erg ver. Ik ga even kijken wat ik eh, wel hier eh, sta voor eh, doen wat de moeite waard is. Dus even kijken wat ik heb. Oh ja, deze is wel aardig. Coco Rocco. nieuw. Bunze tun tun dun Thank you formatie, eh, eh, een beetje eh, ja, jazz, fusion, funk zou ik bijna zeggen. zeer de moeite waard. Dat is eigenlijk de muziek die in de strandtent veel hoort. Hè? Eens even kijken, wat we hebben, ja, het eerste uur zit er bijna op. en we hebben van alles gedraaid, oud en nieuw moet ik zeggen. Dus we gaan eruit met iets van wat heel mooi is. It Could Happen To You van Anne Cerise.